Heel mijn hart hoort slechts bij jou. Heel mijn hart droomt steeds van jou. En het jubelt, jij bent van mij zo tevreden, het maakt zo blij. Heel mijn hart fluistert van jou. Heel mijn hart vraagt zo naar jou. Het maakt de dagen te lang alleen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 heel mijn hart droom steeds van jou. En het jubelt, jij bent van mij. Het maakt zo tevreden, het maakt zo blij. Heel mijn hart fluistert van jou. Heel mijn hart vraagt zo naar jou. Het maakt de dagen te lang alleen, want slechts de avond brengt ons bijeen.